Het gaat om 1500 kunstwerken, waaronder schilderijen van onder meer Picasso... Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De vondst wordt gemeld door het Duitse weekblad Focus. De werken werden gevonden in de flat van de zoon van een kunsthandelaar... die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken van Joodse eigenaren in handen kreeg. Volgens Focus gelden zeker 300 schilderijen als roofkunst. Minstens 200 werken staan in internationaal als vermist geregistreerd. De herkomst en de waarde van de werken wordt nog onderzocht. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot meldde problemen met de besturing nadat het toestel in een zware onweersbui terecht was gekomen. De KL 1885 was op weg naar het Duitse Neurenberg en vloog enige tijd in grillige patronen rond Amsterdam. Hulpdiensten verzamelden zich uit voorzorg op Schiphol. Uiteindelijk kon de piloot het toestel veilig aan de grond zetten op de Buitenveldertbaan. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen na de uitspraak van de rechter aan hun straf beginnen, vindt staatssecretaris Steven van Justitie. In een wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de uitvoering van de straf van het Openbaar Ministerie moet overgaan naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden daders hun straf ontlopen. Bij stadion De Kuip in Rotterdam is het beeld van Feyenoorder Koen Molijn beklad. Op de sokkel van het beeld werd AFCA 76 gekalkt, de naam van de supportersvereniging van Ajax. Eerder dit jaar kreeg Molijn bij wijze van ludieke actie al een Ajax-shirt aan... met daarbij de tekst Hey Koen, Ajax kampioen. Op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. Sommige Ajax-fans nemen afstand van de actie. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met onweer. Maar ook de zon laat zich af en toe zien. Het waait flink. Het is een graad of 11. Vanavond raakt het overal bewolkt en komende nacht gaat het flink regenen. Dit was het. En... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 5 kilometer. De andere kant op voor knooppunt Watergraafsmeer 3. Dat komt door werkzaamheden op de A10. A9 Diemen richting Amstelveen voor knooppunt Hodendrecht 5. A10 Noord naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. De andere kant op voor knooppunt Watergraafsmeer 3. Voor werkzaamheden is de A10 daar dicht. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 3 door een kapotte auto.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 If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah. to just set it off, think it off. Step into the party, the vibe that's gonna be waiting inside. So just get onto the dance floor, yeah DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Tryna to mess this up, cause we all came in a party tonight. Everybody's out on the floor. Just party on, party on. party. Straight up. Everybody, get up now, move your body. We're having a party, cause tonight we're going on.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 One day, this nation will.